Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Pence is niet van plan om president Trump per direct uit zijn functie te ontheffen vanwege de kapitoolbestorming vorige week. In een brief aan de democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Pelosi schrijft Pence dat het inroepen van het 25e amendement niet in het belang is van ons land of in lijn met de grondwet. volgens Pence kan het congres zich beter bezighouden met de overgang naar de nieuwe president Biden. Vorige eeuw zijn zeker 9000 baby's en kinderen omgekomen in tehuizen van de Ierse Rooms-Katholieke Kerk. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek dat zes jaar geleden begon na de vondst van een massagraf. In de tehuizen in het streng katholieke Ierland werden ongetrouwde zwangere vrouwen weggestopt. Het sterftecijfer lag op zo'n 15 procent. Jonge kinderen en baby's leefden onder erbarmelijke omstandigheden. De Ierse aartsbisschop Martin heeft gelijk excuses aangeboden. Premier Martin doet dat vandaag formeel in het parlement. Volgens hem was er al lang sprake van een perverse religieuze moraal. De douane heeft het afgelopen jaar opnieuw meer drugs in beslag genomen. Alleen al in de havens en op Schiphol werd een kwart meer cocaïne gevonden... vergeleken met een jaar eerder. Volgens de douane komt de toename door meer en slimmere controles. Ook de inzet van honden is effectief. En door samenwerking met landen in Zuid-Amerika en de VS... worden drugs vaak ook al voor transport naar Nederland ontdekt. Synthetische drugs die worden vaak via de post naar het buitenland verstuurd. En zo'n 16.000 Nederlandse boeren van 55 jaar of ouder... hebben nog altijd grote moeite om een opvolger voor hun bedrijf te vinden. Vorig jaar had meer dan de helft van de landbouw- en tuinbedrijven geen opvolger klaarstaan. Het probleem speelt vooral in de varkenshouderij en kleine bedrijven.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 Where there's no competition and you render my condition, though improbable, it's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify so things will never be the same between you and I. We intertwined our life forces and now we're unified. sing Move. I couldn't wait to tell you why I'm standing here with this awkward smile And that's because I could. not every beat of my battered heart. Sudden joy, a tender kiss.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 away, waiting to feel all the dreams that say, Gonna rain will bring you riches, all the good things you deserve now. And I said, i will be forever trying, you're gonna find your way out wild, wild wood. Said you're gonna find your way out.